Die zei vorige week dat hij de militaire steun mogelijk gaat verminderen. Hij vindt dat Europa meer moet doen. Daarom trekt Biden dus nog even snel de portemonnee. Het nieuwe pakket van 500 miljoen dollar bestaat onder meer uit raketten die Russische radarinstallaties kunnen uitschakelen. Begin vorige week beloofde de VS ook al een wapenpakket van 750 25 miljoen dollar. De overheid maakt 7 miljoen euro vrij om in de vier grootste steden meer te gaan vaccineren. Onder meer in delen van Utrecht laten steeds meer ouders hun kinderen geen prik meer geven... tegen bijvoorbeeld mazelen of kinkhoest. Veel twijfels zijn ontstaan tijdens corona, zegt deze jeugdarts. Dan vraag ik aan zo iemand of we daarover in gesprek kunnen gaan en of deze eh, persoon daar eh, ja, informatie over wil. En ik ga voornamelijk ook vragen wat, waarom iemand dat niet wil... en wat eventueel de angst erachter is om niet te vaccineren. In Utrecht willen ze het geld van de overheid gebruiken... om voor elke wijk een op maat gemaakte campagne te maken. En misschien heb je hem al binnen of ligt hij volgende week op je te wachten. Je kerstpakket. Bedrijven bestellen dit jaar gemiddeld 10% meer eindejaarscadeaus dan vorig jaar. En deze kerstpakkettenondernemer, die snapt dat wel. Gezien de krapte in de arbeidsmarkt eh, zijn werkgevers steeds zuiniger op hun werknemers. En eh, dat uit zich in het klopje aan het eind van het jaar, maar ook door het hele jaar heen. Want als je mensen wilt houden, dan moet je ze belonen. Als jij thuis komt en je geeft je vrouw een mooie bos bloemen, dan mag je blijven. Lang niet iedereen krijgt spullen trouwens. Cadeaubonnen worden steeds populairder. Ongeveer de helft van de werknemers krijgt dit jaar een bon in plaats van een kerstpakket.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 Should I leave it there? whisper sweet and tender in your ear. Can't stand the thought of give up Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering geeft nog eens 500 miljoen dollar wapensteun aan Oekraïne. President Biden lijkt er alles aan te doen om Oekraïne nog zoveel mogelijk te helpen... voordat zijn opvolger Trump de steun mogelijk terugschroeft. Er mogen alleen F-35 straaljagers naar Lelystad Airport komen... als het vliegveld ook open gaat voor vakantievluchten... vinden de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het vliegveld is verbouwd om Schiphol te ontlasten... maar de Tweede Kamer houdt de opening tegen. In het Friese dorp Ije heeft een grote brand gewoed bij een bedrijf dat landbouwmachines levert. Twee mensen werden ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer in het noorden en westen grijs en kans op motregen.